Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel huisartsen zitten nu zelf snotterend thuis. Uit een enquête blijkt dat 6 op de 10 praktijken te maken hebben met zieke huisartsen... of artsen die op een coronatestuitslag zitten te wachten. Nu nemen collega's het werk nog van elkaar over. Maar hoe lang dat nog lukt, is maar de vraag. Dus tot nu toe wordt het nog intern goed geregeld. Maar dat kan natuurlijk niet zo blijven de hele herfst en winter door. Nu al zijn sommige huisartsen bijvoorbeeld telefonisch minder goed bereikbaar... en zijn er minder spreekuren. Er moeten echt meer BOA's bij, zeggen de BOA's zelf. De burgemeesters willen dat handhavers strenger zijn... wanneer mensen zich niet aan de coronaregels houden. Maar volgens de BOA's kan dat niet zolang er een personeelstekort is. Ook vinden ze hun werk nu onveilig. Want we hebben op dit moment best wel eh, wat meer overlast. Bijvoorbeeld met jeugd, maar ook met mensen die het gewoon nalaten om uh, het mondkapje te dragen. En dan, dan moet je elkaar gewoon kunnen helpen en back-up kunnen verlenen. Ze zouden het ook fijn vinden om voor de zekerheid een wapenstok te krijgen. Thuiswerken en dan videobellen is niet altijd de ideale combinatie. A couple forms that you're moet need to fill out. Uh, What are you doing? No. What are you doing? Were just in the bathroom? No. What? Never. What? We're in the middle of a pandemic, Terry. Wash your hands. Het is geen succes. Ze zitten allemaal thuis. Eh, de een eh, zit in een kledingkast, de ander in een pyjama. De laatste was de voorzitter van de Tweede Kamer ook niet de grootste fan van thuisbellen. Nou, hoe dat nou wel moet, staat allemaal in een nieuw boek Videobellen Etiketten. Het is niet zo moeilijk om het voor jezelf en je collega's een stuk leuker te maken, vertelt de schrijver. Bijvoorbeeld, eh, wat is je camerapositie? Hoe zit je achter beeld? Kom je heel groot in beeld? Zit je te laag? Zit je te hoog? Zit je naar, naar neusgaten te kijken? Een ander is niet zo geïnteresseerd als jij je stroopwafels zit te eten... pal voor het beeld en de smakkende geluiden daarvan hoort. Kom je meteen ook op het geluid terecht. Let op hoe je ehm, de, de, geluiden maakt. Het smakken achter de microfoon. Het tikken van het toetsenbord. Dierengeluiden die om je heen zijn. Een hond die over eh, door het beeld heen loopt. Een kattenstaart die door het beeld heen loopt. Eh, wat doe je? Eh, allemaal dat soort dingetjes kan je het gewoon leuker mee maken voor jezelf en voor de anderen ook. Het weer. Vanochtend regent het in het hele land. Vanmiddag trekken de buien weg en dan wordt het warm 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Hoorn naar Zaandam.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 on me somebody by nightfall. Ooh, nah, nah, could be a baby? de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zes op de tien huisartsenpraktijken kampen met personeelsuitval... meldt de Landelijke Huisartsenvereniging na een enquête. Personeel is ziek of zit te wachten op de uitslag van een coronatest. En het gevolg is minder spreekuren. Sinds het boerkaverbod wordt ingevoerd is er nog niemand voor bekeurd. Uit politiecijfers waar de Volkshand over schrijft... blijkt dat alleen vier mensen een waarschuwing hebben gekregen. De NASA heeft met succes een ruimtesonde over een planetoïde laten vliegen... op 330 miljoen kilometer van de aarde. En als het goed is neemt die sonde puin van die asteroïde mee naar de aarde voor onderzoek. En het weer, eerst regenachtig, vanmiddag meest droog en geregeld zon... aan de kust erg veel wind en het wordt 16 tot 21 graden.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 mistake, second guessing. No way that I could have played. I was fearing blank stares and empty chairs. is ZFM. Yeah. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise.